Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Wie heeft Mark Rutte vanochtend aan de telefoon gehad? Tweede Kamer wil dat nu weten. Het gaat er al de hele dag over de gesprekken over een nieuw kabinet... en of de naam van Kamerlid Pieter zich tijdens die gesprekken is gevallen. Ja, blijkt uit aantekeningen die vanochtend zijn vrijgegeven... maar voordat dat gebeurde was Rutte al op de hoogte gebracht. Ik hoorde om half acht vanmorgen via via... ik kan die begon niet onthullen, dat is vertrouwelijk... ja ik geef de heer Bordet oprecht antwoord. <laughs> De, ja, ik hoorde vanmorgen om half acht via via eh, dat in die notities eh, stond uh, eh, minister. Dat hoorde ik vanmorgen om half acht. Hij wist er dus eerder van dan zijn collega-fractievoorzitters. En die willen weten hoe dat kan, maar Rutte weigert het te zeggen. Voorzitter, realiseert de minister-president zich dat hij niet meer in de positie is om dat achter te houden? De heer Rutte speelt hoofdspel. en dat is zijn goed recht, maar het is denk ik ook het goed recht van de Kamer om een streep te trekken. En wat mij betreft trekken wij die hier. De enige die ons de waarheid kan vertellen is de heer Rutte. En de heer Rutte weigert dat, net zoals dat hij de afgelopen tijd de onwaarheid heeft gesproken, heeft gelogen. Er is ook ander nieuws. Een vulkaanuitbarsting op het Italiaanse eiland Sicilië. Er komen dikke rookwolken uit de Etna. Het vliegveld in de buurt is dicht. Vliegtuigen die al in de lucht hangen worden omgeleid. En het is einde seizoen bij Ajax voor Daley Blind. Hij raakte dinsdag geblesseerd toen hij met het Nederlands elftal speelde tegen Gibraltar. Blind blijkt zijn enkelband gescheurd te hebben. Hij hoopt komende zomer nog mee te doen aan het EK. Maar dan moet volgens de verdediger wel alles meezitten. Het weer. Droog en in het zuiden de meeste zon. Vanavond koelt het snel af en morgen zijn er meer wolken en wordt het hooguit nog maar 10 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Yeah. I'm not waiting around for a man to save me. Cause I'm happy where I so hard to understand. No, I don't need another half to make jij straks je eerste vriendje krijgt. En het feestje leuker is dan hier bij ons thuis. S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij bedoelt words. je had verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn.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 VVD-leider Rutte zegt dat hij geen enkele reden heeft om te liegen... over de gang van zaken in de formatie rond CDA-kamerlid Omtzigt. Hij zegt dat hij nooit de intentie heeft gehad om Omtzigt een andere functie te bezorgen. De andere partijen geloven daar niets van. Tot 10 uur vanochtend zijn er bij het RIVM 7882 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 200 meer dan gisteren, maar de stijgende trend van de afgelopen weken lijkt hiermee wel verder af te vlakken. Het Tijlersmuseum in Haarlem heeft van twee tekeningen in de eigen collectie vastgesteld dat het echte Bernini's zijn.